Het is een schikking met de milieuinspectie in de staat Georgia, waar een fabriek van DSM staat. Tussen 2003 en 2006 kwam bij de productie van nylon per ongeluk een chemische stof in het milieu terecht. Toen DSM dat ontdekte trok het meteen aan de bel bij de autoriteiten. Uit eerste metingen bleek dat er 500.000 kilo van het middel in het milieu was terechtgekomen. Maar volgens latere berekeningen was het 5 miljoen kilo. DSM in Amerika zegt dat het met de schikking niet toegeeft dat het iets fout heeft gedaan. Het bedrijf wilde obstakels wegnemen om toestemming te krijgen voor een verhoging van de productie. Iran begint dinsdag met het verrijken van uranium tot een splijtbaar gehalte van 20 Dat president Ahmadinejad daartoe opdracht had gegeven maakte hij vandaag al bekend, maar nu is duidelijk geworden dat er dinsdag mee wordt begonnen. Met het verrijkte uranium kunnen atoombommen worden gemaakt, al zegt Iran dat het alleen maar bestemd is voor energieopwekking in de twee kerncentrales die nu worden gebouwd. Een tijd lang zag het er naar uit dat Iran zou ingaan op het voorstel om zijn uranium in het buitenland te laten verrijken tot een splijtbaar gehalte van 3%. En dat is genoeg voor energieopwekking en er kunnen dan geen atoombommen van worden gemaakt. De nieuwe stap van Iran leidde al tot protesten van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De overheid in Dubai heeft ruim 6 miljard dollar gestoken in het noodlijdende Dubai World. De staat is bereid om via een speciaal fonds nog veel meer in de investeringsmaatschappij te steken. Dubai World, dat onder meer verantwoordelijk is voor de palmeilanden voor de kust, zit in grote financiële problemen. In november vroeg de maatschappij uitstel van betaling omdat het een schuld heeft omdat hij een schuld heeft van 22 miljard dollar.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 We zijn begonnen met een kort nummertje van Sunset Drumming van Steen Rahauge. Dancing, Dwelling and Dreaming, zo noemt hij eh, deze cd. Dat is allemaal van het label Phoenix Muziek. Er komt ook de volgende cd vandaan, A Fair Meadow... En ehm, dat, ja, dat is Keltische muziek, de Keltische harp van de artiesten Helene Davis met Kim Scottby. En zo kabbelt Tepsetty weer lekker door. Veel luisterplezier voor de komende uur. yo No Bajo, Bajo Kana Shama Bajo, Murli Manohara. Bajo, Kana, Shama Bajo, Murli harako Gopala Bajo, Bajo, Kana, Shama Bajo, Murli harako Gopala Bajo Kamala, Nayana Kepali. no hara gopala bajo bajo kana shama bajo murli mano hara gopala jo kamala na Salut, naukenge nevuetengua vata embonga nilitatamwenya inyungaja nevuetengua nilita nilitatamwenya inyunga chao years time. Mama, eh, eh, mama, eh, mama, ah, cause ya to kukra. Mama, eh, hey, mama, eh, mama, ah, cause ya to kukra. Mama, eh, mama, eh, mama, ah, cause ya to Mama eh, eh mama eh mama ah. Usiawa na kukra Mama eh ni mama mama, Mama mama yeah Kavala doan gombo nene Jidu to gombo mose Jidu to gombo ngeye Uye gom Uye gom Mm Mm mm-hmm. Jidu to gombo nene Jidu to gombo mose jidu togombonge ye uye go uye go mm mm-hmm. mm mm-hmm. uye uye uye uye uye gitimere uye giwechene jidu togombonene togombonene jidu togombo mose togombonene Jiduto mose uye go. uyega uyega da da da da da da da da Tosama wero woi tosama wero woi awero woi mangongo awero woi mokechi woi mamu soy mamor, da da da da, da da da da. Jidu to gombo nene, jidu to gombo mose, jidu to gombo ngeye. Uye gong, uye gong. Mm. wanampenda wote wanampenda dada wote wanampenda wote wanampenda Jiduto Gumbo Podcast. Jiduto Gumbo Winje. Oi Matwom. Oi Malit. Mm, mm, da da da da. Da da da da. Adira huye go. Yawa huye go. Huye go. We are go da da da da da da da. Heerlijke muziek. Weer Keltische muziek van Gabrielle Celtic Angels, volume 2. En natuurlijk de Keltische harp. En ook van het label Phoenix Muziek. We gaan afsluiten met een, eh, een stel uit de osho World. De Osho World. En dat is eh, Deva Premal en Maarten. En, eh, zo heet eh, deze cd dan ook een beetje. De, subtitel de Deva Premal and Mind and Story. And, eh, more than Music. Een, eh, een stel waar we in het tweede uur ook nog even naar gaan luisteren. Maar eerst dus wat van deze cd. Prachtige muziek maken ze. Een van mijn, favoriete artiesten hier in Tepseppi. Goed, straks nog een uurtje Tepseppi met allerlei weer verfrissende muziek. Graag Tot straks.